Citydijkers met het NOS Journaal. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stopt als Tweede Kamerlid, laat ze weten op Twitter. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer... een onderzoek naar haar wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. PvdA'er Ariep had het daarna over een dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp... en spreekt nu van aanvallen op mijn waardigheid... PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog wordt gevochten in de strategisch gelegen stad Liman, in het oosten van het land. Wel is volgens hem de Oekraïense vlag al gehezen. Het Russische leger meldde vanmiddag dat het zijn militairen heeft teruggetrokken, uit angst voor omsingeling door Oekraïense troepen. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Het lijkt erop dat er geen gas meer lekt uit de Nord Stream 2-pijpleiding in de Oostzee, zegt het Deense Energieagentschap. Volgens de exploitant kan het zijn dat de pijpleiding leeg is... of dat de druk van het gas in de leiding en het water aan de buitenkant in evenwicht zijn. Afgelopen week werden na explosies vier lekken ontdekt in de Nord Stream pijpleidingen. De EU en de NAVO gaan uit van sabotage. In de hoofdstad van Burkina Faso hebben woedende betogers de Franse ambassade aangevallen. Een dag na de staatsgreep in het West-Afrikaanse land. Ook zijn er brandjes gesticht. Het protest volgt op een toespraak op de staatstelevisie van de nieuwe Guntaleider, Die zei dat de Burkinese regeringsfunctionarissen door de Fransen worden beschermd. Maar Frankrijk spreekt dat tegen. Gisteren werd in Burkina Faso de militaire regering afgezet... die pas negen maanden aan de macht was na de vorige koep. Het weer alleen in het noorden nog kans op een buitje. In de rest van het land opklaringen.